9 uur. Gert Kluk met het NOS-journaal. Op de Noordzee ten westen van Texel is een grote zoekactie aan de gang naar een vissersboot uit Urk. Vanaf het schip werd vanochtend om kwart voor zes een noodsignaal uitgezonden. De kustwacht meldt dat vanuit de lucht een leeg reddingsvlot is gezien... en dat er ook een zwemvest op het water dreef. Maar in de buurt is niemand gevonden. Aan boord zouden twee mensen zijn. In Deventer is vanochtend met een auto een ramkraak gepleegd... op een winkel die dure merkkleding verkoopt. Na de diefstal zijn de daders op de vlucht geslagen met een andere auto... die op de A28 bij Zwolle tegen een lantaarnpaal is gebotst. De verdachten zijn lopend verder gegaan en zijn nog steeds spoorloos. Over de buit is niets bekend. Er komen strengere maatregelen om racisme aan te pakken in voetbalstadions. Een stadionverbod gaat naar maximaal 10 jaar... en er komen slimme camera's om supporters die zich misdragen te herkennen. Afspraken daarover worden vanmiddag gemaakt door de overheid en de KVB. Aanleiding zijn uitingen van racisme tijdens de wedstrijd tussen Den Bosch en Excelsior. De Europese ondernemingsraad van Tata Steel in IJmuiden... verwerpt de reorganisatieplannen van de staalfabrikant. Overleg gisteren over de maatregel heeft niets opgeleverd. Over twee weken wordt verder gepraat. Zoals de zaken nu staan vallen in IJmuiden 1600 ontslagen. Veel meer dan bij de andere Europese vestigingen van Tata Steel. Amerikaanse president Trump heeft twee wetten ondertekend... waarmee hij de pro-democratiebeweging in Hongkong steunt. China is woedend en heeft de Amerikaanse ambassadeur op het matje geroepen. Met de wetten kunnen sancties worden opgelegd aan functionarissen... die mensenrechten schenden in China of Hongkong. Ook verbiedt het de export van bepaalde munitie aan de politie... zoals rubberkogels. Het weer overwegend bewolkt en regenachtig op veel plaatsen. Er waait een matige tot krachtige zuidwestenwind. In de loop van de middag wordt het vanuit het noorden droger... De temperatuur ligt rond de 10 graden. Morgen meer zon, aan de kust nog wel kans op een bui, dan zo'n 8 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB staat een file door een ongeluk op de A1 Amersfoort richting Amsterdam tussen knooppunt Eemnes en knooppunt Watergaasmeer 18 kilometer. De weg is weer vrij op de A2 Utrecht-Amsterdam tussen Maars en knooppunt Holendrecht 18 kilometer file geeft drie kwartier vertraging. En op de A10 knooppunt Watergaasmeer richting de Nieuwe Meer tussen knooppunt Koenplein en Slotenvaart een half uur vertraging door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. Op de A10 tussen Zeeburg en Landsmeer 4 kilometer geeft 20 minuten vertraging. Vanaf Ring Noord richting Zaanstad bij de op 20 minuten extra reistijd.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 ZFM in de morgen. En uh, zit weer bomvol leuke muziek. De allermooiste en de allernieuwste en de alleroudste en de allervrolijkste. Dus eh, wat wil je nog meer? Even vragen wat nieuws is. Is er nog wat nieuws? Nee, er is geen nieuws. Hoewel. Hey Google, wat is het weer vandaag? zijn er buien in Zandvoort met een maximum van 11 graden en een minimum van 7. Het is op dit moment 9 en bewolkt. Ja, het is niet best hoor. Dus wel een regenjas aan.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 met DT. En Post Malone. Goeie plaat hoor. Ah, eigenlijk alleen maar leuke platen hier bij hem dus wat dat betreft. En we denken van deze? De Eagles, de Eagles. En Heartache Tonight. Somebody's gonna hurt some. goede band, zeg. De Eagles. Break my heart. Break my heart. Heartache Tonight bij ZFM. Gerloogman. Bij ZFM in de morgen. En samen met de Bee Gees. We gaan even eh, een beetje slijpen. Zoals dat vroeger heette tegen, eh, tegen elkaar aan. In de gin. En dan mm, vroeg je de Bee Gees aan. Night Fever. Morris Berry en Robin Gibb. Dat waren de Bee Gees. Ongelooflijk veel hits gemaakt. In de 60 en 70 en 80 jaren. tegenwoordig eh, zijn ze gepensioneerd. Althans, één daarvan. Twee zijn niet meer onder ons. Goedemorgen Zandvoort. Het is uh, kwart over negen geweest. En, eh, ja, er staat een mooie dag voor de deur morgen. Morgen is de Black Friday. Kan je allemaal eh, mooie dingen tegen koopjes eh, kopen. Maar hou in de gaten. Goed kijken. Goed afwegen. Dan komt het helemaal goed. En dan zaterdag is natuurlijk weer weekend. Huppakee. En daar gaat hij. Turn up the radio. Zet hem maar ietsje harder. Digitaal op kanaal 40. Analoog op kanaal 45. ZFM. En je kunt ook meekijken. zfm-live.nl Goedemorgen Zandvoort. Hier is Autograph. de keuze van Cor Turn up the radio. Pittig plaatje hoor, lekker wakker worden. Moet tien voor half tien. Als je dan nog in bed ligt. De meeste mensen zijn er natuurlijk wel uit nu. Op donderdag. Het weekend gaan we weer uitslaan. Hier is Forner. I'm waiting for a girl like you. Bij ZFM in de morgen. Goedemorgen. Eh, memories van Room 5. Side DJ Remix, zoals dat officieel heet. En Memories is een prachtig nummer. Prachtig. Prachtig, prachtig. Alles is mooi hier bij ZFM. Goedemorgen allemaal. Het is eh, half tien. Maar wij stoppen niet hoor. Sam Brown wel. Die stopt wel zingt ze in ieder geval over. Ja? All that I have is all that you've given me.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 En eh, <clears throat> zij was een, een bijzonder goede zangeres. De dochter van Vicky Brown, ook een zangeres. En zij heeft eh, background gezongen bij Spandau Ballet, Adam Ant... Eh, Pink Floyd zelfs, eh, The Firm, Gary Moore, George Harrison, Nick Gave. Dus die heeft een hele prachtige carrière. Tot op een gegeven moment haar stem ermee ophield. Ja, dat kan gebeuren. Dat kan gebeuren. En toen is ze ukulele gaan eh, lesgeven. <laughs> dat zijn dan van die dingen die je nooit hoort. Behalve bij ZFM natuurlijk. Hier is Air Supply. En All Out of Love. De mooiste muziek bij ZFM. In de morgen, maar ook in de middag. Zing. Kom op, er, zing. I'm lying alone with my head on the phone. Thinking of you till it hurts. I know you hurt too, but what else can we do? I wish I could carry your smile. times when my life Supply uit Amerika. we prachtige platen gemaakt. Heel gevoelig. En mooi en, lekker.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 Oh. lippenstift op zijn kraag. De lippenstift op zijn... <laughs> Nog een keer. De lippenstift op zijn kraag. Dat was Marco Borsato en Snelle nog wat. Ik kan het niet lezen. Er staat alleen Marco Borsato en Snelle. Goedemorgen allemaal. Het is eh, reeds bijna kwart voor tien. Dus nog een kwartier vrolijkheid. Hier bij ZFM. In de morgen. Dus, eh, en je kan ZFM overal ontvangen. Zelfs op uh, eh, DAB+. Plus. zijn enorm modern. En natuurlijk, Ed Sheeran mag niet ontbreken uh, in deze fijne show.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 En er is nog nooit een drummer geweest die zo vaak op platen is verschenen als, eh, als deze Steve Gadd. Een studiodrummer. Ja, dan weet je het maar. The Alan Parsons Project. Vaak te horen hier in de morgen bij ZFM.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 The card. A pilgrim must follow in search of a shrine as he enters inside the cathedral. The Alan Parsons Project. ZFM En het Battersplein eh, gaat ook eh, op de schop. Want er komt waarschijnlijk een hotel van Corandon. Nou, is dat leuk om te horen. <clears throat> en eh, ik zie hier op internet bij de Zandvoerse krant een, een, een, een, schets van de mogelijke ontwikkeling. Nou, het ziet er gezellig uit hoor. Lijkt wel op New York. Oh nee, <laughs> nee, nee. Dat dan maar niet. Hier is Alicia Keith. En The Emperor's State of Mind. Part 2. Broken Down. Ik weet niet wat dat betekent, maar... Je weet het niet, hè? Je weet het niet. Grew in a town that is famous as a place of movie scene. Jackies was dat, New York. Ook eh, wat vrolijke Nederlandstalige platen hier bij uh, eh, ZFM. Hier Ruud Jacot. Een vrij met mij. Eh, dat is een uitnodiging, zeg. Ik weet niet of ik daar op inga, hoor. Is Mooie plaat, mooie plaat.